Een verslaggever van CNN spreekt van de slag om Cairo. De betogers eisen het aftreden van president Mubarak en meer democratie. In Suez en Alexandrië kon de politie het niet meer aan en agenten hebben zich in die plaatsen uit het centrum teruggetrokken. De Amerikaanse regering maakt zich grote zorgen over de toestand in Egypte. Washington roept Mubarak op geen onbezonnen maatregelen te nemen. De Egyptische president zal waarschijnlijk nog vandaag een toespraak houden voor radio en tv. Hij had al laten weten dat er een avondklok wordt ingesteld in alle grote Egyptische steden. Een groot gebied ten noorden van Moerdijk is vervuild met aluminium. Dat blijkt uit metingen in opdracht van de NOS. In de Alblasserwaard bevat de grond zeker 2,5 keer zoveel aluminium als normaal. In de Hoeksewaard is dat 5 keer zoveel. Als die hoeveelheden aluminium in de voedselketen terechtkomen... kan dat schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zeggen deskundigen. Ze pleiten voor meer onderzoek. Bij chemiepak in Moerdijk lag een ton aluminiumoxide opgeslagen. De onderzoekers denken dat dit bij de brand op 5 januari door de rook werd meegevoerd. Het RIVM, die het gebied waar de rook overheen is getrokken veilig heeft verklaard, noemt dat onwaarschijnlijk. Bouwbedrijf MiTred heeft uitstel van betaling aangevraagd. Door het dreigende faillissement is een aantal grote bouwprojecten stilgelegd. Zoals de nieuwbouw van het Stedelijk Museum en de bouw van Ziggo Dome, een muziekcentrum bij de Arena in Amsterdam. Het is nog niet duidelijk hoeveel vertraging die bouwprojecten oplopen. Het Stedelijk Museum is al dicht sinds 2004. Het zou eind dit jaar weer opengaan. Vorig jaar kwam MiTred ook in de problemen en toen werd de bouw stilgelegd. Toen vond het bedrijf nieuwe geldschieters.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 You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders to more than I can be. stormy I am strong when I am on your shore. Hallelujah. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde ze pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen de moeder helpt wel mee, maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd vrij. Zing een liedje voor sometimes makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbye. Ja, Snow Patrol met Run. En daarvoor Lange Frans en Telau met Zing voor me. Ja. Nou, ik ga niet zingen. Nee. Het is heel erg gebeurd. Ja. Ik heb al een dramatisch achtergrondmuziek opgezocht. Precies. Want mijn held. Louis. Suarez. heb, ik net een, heb ik net een shirt van hem gekocht, hè? Ja. En dan gaat hij zomaar weg. Nou, we kregen een sms'je van eh, Rick van der Boog. Nee, dat kreeg helemaal niet. Heel triest nieuws. Suarez is weg bij Ajax. Het is gelukt. Hij gaat naar Liverpool het is gelukt. Ja, ze zijn al eh, ruim een week bezig om hem naar Liverpool te krijgen. Ze hadden eerst 15 miljoen geboden. Alleen dat vond Ajax weinig. Die wilden er 30 hebben. Nou, nou 25 geloof ik. Dat, dat, dat, het zat tussen de 35 en 25 euro, miljoen euro die uh, Ajax zou hebben. Alleen Liverpool wil maar 15 bieden. En ze hebben de afgelopen paar dagen hebben ze onderhandeld. Onderhandeld, onderhandeld. Eh, de, de baas van Liverpool, hè, Niels, is ehm, voor, ik geloof, nou, een gesprek van 10 minuten is helemaal van Engeland naar, naar Amsterdam gevlogen. Oké. Okay. is zonde, slecht voor mij ook, maar goed. Ehm, maar uiteindelijk, hij is voor 26,5 miljoen euro. <laughs> is heel veel geld. Echt heel veel geld. Is hij getransfereerd. Wat is jouw eerste reactie als sporter? Jammer. Heel jammer, hè? Ik kan mijn shirt al even kopen. Ja, misschien is hij nu wel meer waard. Nee. Nee? Nee, tuurlijk niet. Nou, we opsturen opsturen naar Liverpool. Kijk, als zijn zweet erin zit wel, maar mijn zweet zit erin. Dus uh, eh, gaat <laughs> nou, er 50 euro vanaf. Daar je echt niemand plezier mee. Nee, precies. Maar wat een nieuws zeg, opeens. Ja. Ah, het, hing wel in de lucht. Hij speelde officieel, eh, officiële wedstrijden voor Ajax 159 en, daarin heeft hij er 111 eh, gescoord. Dus eh, dat is wel netjes. Oh. Wat, ja, wat gaat Ajax hiervoor terughalen? Hier moet je toch iets voor terughalen? Ja. Wie? Wie denk jij? Noem er, noem er eentje uit de Eredivisie op en eentje uit het buitenland. En dan wel haalbaar. Haalbaar? Haalbaar. Uit het buitenland? Uit het buitenland noem er eentje op en uit het binnenland. Bender. Van eh, Arsenal. Arsenal. En in het binnenland? in het binnenland, een goede spits. Ja, een hele goede spits. Ja, moet je wel hebben, een goede spits bij Ajax. Ja. Weet je dat? Misschien, maar misschien die van eh Heerenveen, hoe heet die? Bas Dost. Ja. Het gerucht gaat namelijk ook dat ze Bas Dost gaan halen nu. Ze, gaan, eh, ze hebben een nou, lijstje. Ik weet niet. Hij, ja, het, is geen Suarez. Het is een spits. is echt puur spits. En Suarez meer, ja... Nou, Suarez kan aan elke buitenkant en hij kan in de spits. Maar het positieve vind ik dan wel weer is dat Soleimani echt op de weg terug is. Die goal van gisteravond. Schitterend. Buitenkantje, oh. Oh, Soleimani. Wat maar, een goal. Eh, zo, Suarez weg jongens. Triest. Trouwens, Suarez, Suarez won met Ajax eh, twee keer de KVB-beker. En eh, bij de laatste keer waren wij bij. In de arena. Ja. Toen waren we bij de huldiging precies. Toen ze Jan Vertongen hele lieve dingen over Feyenoord. Maar, maar, maar ik zeg, eh, ik zie, zie hier die foto van Suarez. Mm Maar er zit een stukje vlees tussen zijn tanden. Uh, zo te zien is ja. een beetje bakal of zo. Een beetje bakal. Zullen we die halen van PSV? Zullen we dat niet doen? Nee? Nee. Weet ik wie ik zou halen? Nou. Van Wolfswinkel. Ja, dat kan. dat, dat mag ook. Of Luc de Jong, maar ik denk dat Luc de Jong veel te duur is. En dacht je van Mertens? Martens van de Martens, Dat is meer, meer een, ja, meer een middenvelder. Een, vleugel eh, aanvallen. ja. En eh, uit het buitenland, er gaan echt hele sterke geruchten dat Johnson, onder andere bij Barcelona, bij Chelsea speelt. 32 nu, beetje oud, maar goed. Hij heeft wel echt een staat van dienst, dat, dat ze die willen halen. Oké. En ehm, ze schijnen ook een of andere Yildirim uit Turkije willen te halen. Dit is hartstikke jong. Maar ja, ik weet het niet. Ja, Johnson, waarom niet? ja, hij speelt nu wel bij Stoke. Oké. Okay. Ken je Stoke? Nee. Kunnen ze heel veel goed vuur... Stoke City. Kunnen ze heel goed vuur maken. Ja, kunnen ze goed stoken. Even over, die, over dat gezicht gesproken, zeg. Suarez was al lelijk. Maar deze kijkt echt moeilijk. Deze kijkt heel moeilijk. Maar goed, uh, The Voice. Even, even snel terug naar een ander onderwerp. Heel even. Wie heeft daar gewonnen? Ben. Ben Sanders. En wat gaan wij nu draaien?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 I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. Justin, eh, of uh, Just Have Met You Yet van eh, Michael Bublé. En daarvoor, Just Haven't Met You Yet? Ja, dat is een moeilijke tekst. Heel moeilijk. En daarvoor Apologize van Justin Timberlake. Ja, lekkere nummers hè? Zeker. Oké, okay, gaan we nu naar het volgende nummer. Is ook heel ja. Lekker. ja. Zal ik doen? Nou, komt er dan? Dat weet ik niet. De <laughs> volgende. Ja, De volgende. En zo direct, nou, over na, na ja, twee nummers, dan gaan we sportnieuws bespreken. Ja, goed. Het grootste sportnieuws hebben we al gehad. Heel triest sportnieuws. <laughs> Oh, dat wordt echt zakdoekjes vanavond. Ja. Maar we gaan even voor naar, door naar het volgende nummer. Voor naar het volgende... Ja, hmm. door naar het volgende nummer. Komt-ie. Komt-ie. YouTube, Bloody Sunday. feet on the ground in the heart of everything. Just the way that I want it. It's just the way that I want it. Like a shark for the bait. You've been always waiting there every time, just too late. Now at last you're standing there. What a fool, what a shame. In the heart of everything just the way that I want it. Tonight's the night. Time to leave the pressure behind. But there's no surrender. No, no. Heart at the root, there's always something else understood and the blame for someone else. In time, I will find what's the heart of everything. no surrender, no. watch how your bends are beat them bad. Baby, you got the pussy where me looking far. for. Girl, you punani match me car. So come roll with a superstar. Taxi punani, stay away from. Give me the Benz punani, make me go and drive it on. All taxi pum pum go and go cool now. Benz pun on him, make me go and drive it down. All taxi pum pum go and go cool now. Fifty man a rev rev your body. That means say you come from a taxi. If fi make fifty one, but me no want it. Me a request a girl with Benz pun on it. Your pussy good and it no wear and it no tear. Your chassis ready, chassis ready for me steer. The V12 inna your underwear. Come here, make me cocky kick it in a gear. Some gyal a mash up cylinder. Nissan Sunny pussy tan your tan your sprinter car. Them a pick up too much passenger. Missy hand, missy foot a come through the window. Yeah, give me the Benz, put on the Benz, me go and drive it out. All taxi pum pum go and go cool now. Benz pun on the make me go and drive it down. All taxi pum pum go and go cool now. Fifty man a rev rev your body. That means when you pum pum a taxi. If you make fifty one, but me no want it. Me a request it, girl with Benz pun on it. You come like the Benz and park a me yard yard. No For them a ladder, them a Ford Granada. From you have your money, them we give you charter. But I know nothing still, them a sum of data. When me fi put you to the test, we do the dance. Me feel me have fi buckle up your two dollar. Yes, sir. Yes, sir. Look expensive like the S class. Give me the Benz pun make me go and drive it out. All taxi pum pum go and go cool now. Benz pun make me go and drive it out. All taxi pum pum go and go cool now. Fifty man a rev rev your body. That means that your pum pum a taxi. Me fi make fifty one, but me no want it. Me a request the girl with Benz pun you got the pussy when me looking for. Got the punani match me car. So come roll with a superstar. Taxi punani, stay away far. Young, give me the Benz punani, make me go and drive it out. And taxi pum pum, go and go cool now. Benz punani, make me go and drive it out. That taxi, pum pum, go and go cool now. 50 man a red rev your body. That means say you pum pum a taxi. Me fi make 51, but me no want it. Me a request the girl with ten spoon on it. Your pussy good and it no wear and it no tear. Your chassis ready, chassis ready for me steer. The V12 inna your underwear. Come here, make me cocky kick it in a gear. Some gyal a mash up cylinder, Nissan Funny pussy tie out a spring doctor. Them a pick up too much passenger. Missy hand, missy foot a come through the window. Yeah. Give me the Benz pun on the make me go and drive it out. All taxi pum pum go and go cool now. Benz pun on the make me go and drive it out. All taxi pum pum go and go cool now. 50 man a rev rev your body. That means say your pump woman taxi. If you make 51, but me no want it. Me a request a girl with Benz Bonani. You come like the Benz and park on me yard ya. No for them a ladder, them a Ford Granada. From you have your money, them we give you charter. But I know nothing still, them a sum of the data. When me fi put the to the test, we do the dance. Me feel me have fi buckle up, you too fast. When me say give me pussy, you fi holla, yes fast. You're expensive like me S-class. Give me the Benz Bonani, make me go and drive it on. All taxi pum pum go cool now.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 Eén. Week of anderhalve week heeft hij steeds deze blessure gehad. En eh, het is langzaam eh, beter geworden. En, ja, hij heeft twee keer zeg maar, goed mee kunnen trainen. En eigenlijk dus nu een terugval door, doordat hij precies een tik op die, die pees kreeg. Dus dat eh, is doodzonde, want eh, nogmaals, we kunnen hem hard gebruiken. Het is stil in Amsterdam rond een eventueel vertrek van Luis Suarez. Toch geeft de boer toe dat Bas Dost of Ricky van Wolfswinkel wel eens de vervanger van Suarez zou kunnen zijn. Ja, die staan allemaal op het lijstje, ja, natuurlijk. En eh, dan moet je uiteindelijk moet je de juiste keuze maken daarin. En dat, dat is verdomd lastig. Liverpool heeft zonder dat Ajax het wist eerst contact gezocht met Luis Suarez. En dat is officieel verboden door de FIFA. En Ajax is daar ontstemd over. Toch hebben de Amsterdammers hetzelfde gedaan bij Dost en Van Wolfswinkel. Ja, natuurlijk zijn we zo bezig. En, eh, maar nogmaals, het is vrij lastig. Want je weet niet eh, ja, of zeg maar, eventueel een, transfer komt. En ja, als het zo gaat, eh, zal, zal, zal zijn ja, dan moeten we snel adequaat handelen. En, nee. Maar dan weet je wel dat mensen het eigenlijk een leuke en vriendelijke en aardige club vinden. Ja. Die, die zekerheid heb je dan al. Ja. Ja, die zekerheid heb je dan al. Ja, en ondertussen is Suarez al weg. 26,5 miljoen. Dat is volgens mij de hoogste transfersom ooit die Ajax heeft gevangen voor een speler. Ik geloof dat Huntelaar 25 miljoen was aan mijn hoofd. Volgens mij was hij 27, maar... Dat kan ook. Maar Huntelaar is meer spits, hè? Ja, dat klopt. Dus eh, wat de boer al zegt, Dost en eh, Ricky van Wolfswinkel. Nou, wat, jij, jij wil liever Dost, of niet? Nee, Ricky. Wolfswinkel. Ja. Ja, en Suarez is wel meer een buitenspeler, hè? Ja, dat klopt. Dus eigenlijk zouden we weer een buitenspeler voor terug moeten halen. Maar ja, je hebt ook Soleimani en uh, hoe heet die andere? de wie die altijd ziek is. Ja. Maar is dat, ja. Volgens mij is het een beetje aanstellerij allemaal. De ene keer is hij, zeggen ze dat hij geblesseerd is en de andere keer is hij ziek. Mhm. Eh, we zullen even kijken, even een ander sportfragment, want er is niet alleen maar voetbal op de wereld. Nou, wel bijna alleen maar voetbal op de wereld. Maar goed, um, ehm, komt door? heb je volg je ja, ik heb het gehoord. Dat hij betrapt was op dopinggebruik in... Eh, gaan we even luisteren naar fragmenten van dat. Heel interessant. Contador raakt daardoor zijn zegen in de Tour de France van afgelopen jaar kwijt en kan bovendien komende zomer niet van start gaan in Frankrijk. De verwachting is dat Contador vanmiddag laat weten dat hij in beroep gaat tegen de schorsing. Dat wordt hem afgeraden door de voorzitter van de Spaanse wielerbond. Veo muy difícil eh, que si que si contador eh, decide, decide recurrir al TAS, no se complique el caso, incluso le pueda ser perjudicial. Hoe het ook uitpakt, de kwestie Contador is opnieuw een zware slag voor het wielrennen. Tour de France-directeur Christian Prudhomme is dan ook bedroefd, maar benadrukt dat de strijd tegen dopinggebruikers onverminderd doorgaat. Oui, c'est dur, oui, ce serait plus sympa d'être resté sur la fin du mois de, à la fin du mois de juillet avec un grand sourire et, et, et, et ce qu'on estimait alors un beau vainqueur c'est pas comme ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Baisser les bras, ce serait donner raison aux tricheurs. Et ça, on ne le fera Even vertalen, die Franse eh, meneer die je hoorde, dat is de baas van de Tour de France, die zei dat ze altijd uh, tegen doping blijven vechten, dat ze altijd de controles nog, eh, nog meer willen verscherpen. Wat ik op zich alweer een beetje overtrokken vind, want ik weet niet, heb je daarvan gehoord? Dat sporters echt altijd moeten opgeven waar ze zijn. Dat ze nooit. Ja, klopt. Dat heeft toen ook met. hoe heet die? Rasmussen. Van de Rabobank. Die reed in het geel en eh, ja. Toen gingen ze zeuren dat hij eh, op vakantie was en eh, dat hij ze dat niet wisten of zo. En dan nog, ja, het belangrijkste sportnieuws denk ik deze week. Na de transfer van Urbi Emanuelson en natuurlijk het belangrijkste nieuws dat Suarez weg is. Is toch dat Mark van Bommel naar, naar AC Milan is gegaan. Laten we daar ook nog even naar luisteren. Gisterochtend bereikte Van Bommels zaakwaarnemer Mino Raiola een akkoord met Bayern München. De middenvelder mocht alsnog vertrekken bij de Duitse club. Gistermiddag landde het gezelschap al in Milaan. En daar werd het ontvangen door de veelbesproken directeur van AC Milan, Adriano Galliani. Siamo molto felici perché abbiamo portato al Milan un grande campione, un grande giocatore, un grande, un grande giocatore molto importante. Olandese Seedorf, Emmanuelson, Es como las 80, ¿no? Exactamente. De, de, de, Gulli de Recker sì. e, e, Van Basten, eh, assolutamente. Speriamo che abbiano la stessa fortuna e gli stessi risultati del, del trio olandese con cui il Milan giocava il più bel calcio d'Europa. Gisteravond werd Van Bommel medisch gekeurd en daarna vertrok hij direct naar Genua. Op dit moment speelt hij daar voor het eerst voor zijn nieuwe club. En die wedstrijd hebben ze gewonnen. Even ook weer vertalen. De voorzitter van AC Milan hoorde je. Eh, dat is... Eh, dat, dat hoorde je. Ehm, hij, hij zei dat, eh, dat er na Zeedorf en zijn weer een Nederlander bij is gekomen. is Van Bommel. Ja. ja, Van Bommel. En Ik vind kampioen noemden ze Van Bommel. Ja. Maar die heeft volgens mij ook al acht, kampioen. alles gewonnen in zijn leven. Ja. Volgens mij. Ja, en uh, voor de zei dat dit een hele belangrijke speler vond. Uh, naast, ja, en en Emanuelson die ook Nederlands zijn. En ze hadden natuurlijk in de jaren 80 van Basten, Rijkaard en Gullit. Zijn ook alle, toevallig, het zijn allemaal AXI'den bijna. Klopt. Op, eh, op eh, hoe heet het nou, ehm, Van Mommel. En voor de rest hebben ze eigenlijk alleen maar ajax spelers.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 En die 45 seconden gaan we heel goed gebruiken, Niels. Ja. Ja. Ah, ah. Uh -uh. dit was onze uitzending voor vandaag. We zijn er volgende week weer. En eh... Zeker luisteren. Ik je zeggen... Tonight. <laughs> sunlight. I'm the clock. Party don't stop, no. Oh. volgende week hebben we weer, eh, vast weer een eh, leuke, leuk interview. Met een gast. Ja, zeker. En wij wensen u nog een heel fijn weekend. En daar en maken we het leuks van. Ja. Lekker, lekker dan.